Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als de PvdA en GroenLinks definitief samengaan... moet de nieuwe partij van en voor de middenklasse durven te zijn... vindt fractieleider Frans Timmermans. Hij heeft een stuk geschreven waarin hij zijn visie weergeeft... zodat de leden erover kunnen discussiëren. Timmermans pleit voor een nieuwe verzorgingsstaat... met betaalbare en geïsoleerde woningen... een lagere zorgpremie en goede kinderopvang en openbaar vervoer. Ook wil hij miljarden investeren in de economie en infrastructuur. In juni beslissen de de leden van de PvdA en GroenLinks... of er een nieuwe linkse en groene partij komt. In Parijs zijn de protesten begonnen voor Marine Le Pen. Haar rechtsradicale partij Rassemblement National had aanhangers opgeroepen om de straat op te gaan als steunbetuiging. Le Pen werd maandag veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Ze kreeg twee jaar cel, maar mag die straf buiten de gevangenis uitzitten met een enkelband. Ook mag ze niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Er is vanmiddag ook een tegendemonstratie van linkse kiezers. De Duitse politie zoekt met man en macht naar een verdachte... na de vondst van drie doden vannacht in een huis in Waiteveld. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in de plaats... zo'n 100 kilometer ten oosten van Keulen. Ook de identiteit van de slachtoffers en hun onderlinge relatie is onbekend. De politie heeft de omgeving van Waiteveld afgegrendeld... en controleert iedereen die er naartoe wil of het gebied wil verlaten. Voor het eerst sinds hij werd ontslagen uit het ziekenhuis... heeft paus Franciscus zich weer publiekelijk laten zien in het Vaticaan. Zittend in een rolstoel kwam hij op het Sint-Pietersplein het publiek begroeten. Vorige maand werd de 88-jarige paus ontslagen uit het ziekenhuis... nadat hij daar vijf weken had gelegen met een dubbele longontsteking. Het weer, volop zon bij 10 tot 14 graden.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 Get into what it is for you, close your eyes, just to get into the ecstasy, the music shining through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass.